uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou de afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Branchevereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de solderingsregeling die aanvankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden... daarna zou blijven en nu toch weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen... terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. De Verenigde Staten zoeken steun van de VN-veiligheidsraad... voor hun plan voor wapenstilstand in Gaza. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur hebben talloze leiders en regeringen... ook in de regio het voorstel gesteund. daarom roept de VS de Veiligheidsraad op om, om een resolutie aan te nemen om het plan uit te voeren... Afgelopen vrijdag presenteerde de Amerikaanse president Biden... een plan voor een duurzaam staakt het vuren in Gaza... in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. De missionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie gaat hoe dan ook door met zijn voornemen om vier onderzeeboten te bestellen bij het Franse bedrijf Naval. Als de Tweede Kamer een motie aanneemt om het besluit uit te stellen, zal hij die nooit uitvoeren. Dat zei hij in een debat. Thomas Akta krijgt dit jaar de Lennart Nijgprijs voor beste tekstdichter. De zanger ontving de onderscheiding bij de uitreiking van de Buma Awards. Volgens de jury beschikt Akta over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden... muzikaal laverend tussen kleinkunst en popmuziek. Acta is vooral bekend van het duo Acta en de Munich. Het weer vannacht bewolkt en af en toe wat lichte regen.